Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen krijgen vandaag een stapeltje zelftesten. Docenten kunnen daarmee twee keer per week thuis een wattenstaafje in hun neus steken... om te checken of ze geen corona hebben. De Onderwijsbond is blij, maar vindt het tegelijkertijd maar een stapje in de goede richting. Want nu nog steeds eh, zitten veel leerlingen in quarantaine. Ehm, kinderen zitten in bubbels, kunnen niet elke dag gewoon naar school. Dus als iedereen gevaccineerd is, dan gaat de vlag pas uit. De testen liggen op basis- en middelbare scholen. Het 538 Field Lab evenement in Breda kan volgens het kabinet dit weekend gewoon doorgaan. Maar de burgemeester van de stad moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Dan kijken we naar veiligheidsaspecten, kijken we naar medische aspecten. Eh, dan laten we ons natuurlijk goed informeren. We hebben nog het eh, gesprek met de raad, die wellicht ook opvattingen heeft over en dingen mij mee wil geven om uiteindelijk eh, een definitieve keuze te kunnen maken. Er is kritiek op grote evenement, het grote evenement waar 10.000 bezoekers heen kunnen. In een ziekenhuis vlakbij het feestterrein zijn ze een petitie gestart. Al meer dan 300.000 mensen hebben hun handtekening daaronder gezet. Mensen in Australië en Nieuw-Zeeland kunnen weer naar elkaar toevliegen. Meer dan een jaar kon dat niet, zonder dat ze bij aankomst in quarantaine moesten. Deze vrouw kon niet wachten om haar familie en vrienden weer te zien. It's amazing. I have no words. I'm just so grateful <laughs> that I could come back. I'm like shaking right now. Er wordt verwacht dat alleen vandaag al duizenden mensen het vliegtuig zullen pakken. Ajax kan beker nummer 20 op de schouw zetten. Ze wonnen gisteravond de KVB bekerfinale van Vitesse. Het werd 2-1. Davy Klaassen die legt hem dan klaar. Aller komt er niet bij. Gravenberg wel. En dan is het wel raak voor Ajax in de 23e minuut. Zijn derde schot binnen een paar minuten levert een doelpunt op. Op en goal! 1-1 en daar is dan de gelijkmaker. Dan valt hij voor Neres en dan zit hij erin. En doet Ajax het toch in de extra tijd van de wedstrijd. En David Neres is de man. Ajax wint voor de twintigste keer in de geschiedenis de KVB-beker. Het weerwolk en zon wisselen elkaar af vandaag. En later kan vooral in het zuiden een bui vallen. Het wordt 13 tot 16 graden.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 zodat ABN AMRO moeten zien dat geld mogelijk een criminele afkomst had. Burgemeester De Pla van Breda zegt dat hij achter het testevenement staat van zaterdag. Dan mogen 10.000 bezoekers meedoen aan een fieldlab-test van Radio 538. Volgens ingewijden in Den Haag is het kabinet in principe ook niet tegen. Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun onderlinge reisbubbel geopend. Voor het eerst in ruim een jaar is er weer vrij vliegverkeer tussen de twee landen... zonder dat mensen bij aankomst in quarantaine moeten. Het weer wisselend bewolkt, later vooral in het zuiden wat buien...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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik Mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaak Yeah, yeah, yeah Always been told that I've got too much pride Too independent too high. she just only for someone until me for me. Never thought I would find love so sweet. unbelievable unbelievable You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm.